allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is door mee. In Turkije mag een Duitse school geen aandacht besteden aan kerst. De schoolleiding in Istanbul heeft een e-mail van de Turkse regering gekregen... waarin staat dat er niets over de tradities rond het christelijke feest mag worden onderwezen. Ook mogen er geen kerstliedjes worden gezongen. De leiding van de school stuurde de mail door naar het Duitse persbureau DPA. Volgens DPA wil het Duitse ministerie van Onderwijs niet reageren. Volgens critici gebeurt het steeds vaker dat niet-godsdienstige scholen door de Turkse regering worden gedwongen om een islamitisch-conservatieve koers te varen. In Friesland is op een pluimveebedrijf vogelgriep ontdekt. Het is een bedrijf met bijna 29.000 leghennen in het Friese dorp Hiauren, net boven Dokkum. Het bedrijf wordt geruimd en één pluimveebedrijf in de buurt wordt onderzocht. 10 kilometer rond het bedrijf in Hiauren is een vervoersverbod ingesteld voor pluimvee, eieren en mest afgelopen weken werd de vogelgriep ook al vastgesteld op bedrijven en bij watervogels in Friesland, Flevoland, Overijssel en op Texel. In Jemen zijn bij een aanslag even buiten een legerbasis zeker 23 doden gevallen. Lokale autoriteiten melden dat het gaat om een zelfmoordaanslag. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Vorige week werd op dezelfde basis in de buurt van de havenstad Aden ook al een zelfmoordaanslag gepleegd. Toen kwamen 45 militairen om het leven en raakten zeker 50 mensen gewond. Die aanslag werd opgeëist door IS. Het GroenLinks-Kamerlid Rick Grashoff is door Natuurmonumenten uitgeroepen tot groenste politicus van 2016. Dat is bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels. Grashoff heeft volgens de jury als groene straatvechter successen geboekt voor weidevogels, landschapsbescherming en verduurzaming van de landbouw. Rick Grashoff was een van de zes genomineerden. Vorig jaar was Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren de groenste politicus van het jaar. Het weer bewolkt in het zuiden en in het oosten en zuidoosten mogelijk nog wat motregen. Daarna overal droog, al blijft het wel bewolkt. En het wordt vandaag een graad of acht. Vanaf morgen geleidelijk meer zon. De maxima dalen naar een graad of vier.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 Vandaag ZFM Jazz. Met een keur aan artiesten en links naar de kerst. En natuurlijk nog niet alles weggeven. Want dat doet Jeroen volgende week. Maar we hebben een gevarieerd programma. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En veel luistergenot alvast nu toegewenst. programma vandaag uh, gelardeerd met eh, aan de kerst gelieerde stukjes. En ik ga beginnen met eh, Gusta Turner. Gusta Turner, een, een Zweedse trompetist die in de jaren 40 in Zweden een eigen prachtige swingband had. En dat is min of meer bijzonder omdat de Zweden, de Scandinaviërs in het algemeen, maar de Zweden in het bijzonder, niet veel eh, aan eh, aan orkesten hebben. Het is natuurlijk ook een dun bevolkt land. En eh, daar komt... nou, daar komen niet veel jazzgrootheden vandaan. Denemarken nog wel, daar, dat is echt een traditioneel oude stijlland. En het gek is dat in Denemarken ook heel veel Amerikanen... die in Europa neer zijn gestreken in de jaren 50, 60... Eh, heel veel succes hadden. Eh, er waren heel veel Amerikanen in Nederland, in Frankrijk wat en in Denemarken. En dat was het dan. Maar goed, Gusta Turner gaan we nu beluisteren met zijn orkest M. I Blue heet het nummer. trio van Teddy Wilson. En over Wilson gesproken... <laughs> Geen familie, denk ik. We gaan nu naar een eh, fantastische zangeres, Nancy Wilson. Ehm, bijna al 80 inmiddels. 70 albums gemaakt. Drie Grammy Awards en gespeeld met de groten. Opnames gemaakt met Ramsey, Louis Stanley, Clark, Chick Corea, Cannonball Adderley, Hank Jones. Oordeelt u zelf naar haar prachtige stem, Nancy Wilson. But Beautiful. Love is funny or it's sad Or it's quiet or it's mad It's a good thing chance. And if you fall, you fall. And I'm thinking. love is tearful or it's gay. It's a problem or it's play. It's a heart. game Wilson. But Beautiful. dan stappen wij nu in de kerstsfeer. Eh, niet helemaal, maar wel een beetje. Lekker cryptisch. Eh, als we nu over straat lopen, de radio aanzetten... welke winkel dan ook binnenkomen... dan worden wij vrolijk ontvangen door de klanken via Sky Radio... Met, eh, door de klanken van allerlei kerstsongs, populaire kerstsongs. En de dames en heren jazzmuzikanten hebben dat ook eh, in ruime mate gedaan. Daar ga ik het vandaag eigenlijk niet in het bijzonder over hebben. Want dat gaat Jeroen volgende week doen. Ik ga vandaag eh, stukjes uit het randgebeuren, zul ik maar zeggen, laten horen. Of stukjes die eh, Jeroen niet gaat doen. En in ieder geval heeft de band van Count Basie samen met de Mills Brothers een prachtig stuk opgenomen. En dat gaat over de vreugden van december, de, feestelijke maand. En het nummer heet December. I've always loved December ever since I can remember. arms are filled with love and cheer each time December's here. It brings out love in people and the bells in every steeple are ringing loud and clear each year when Christmas Day is here and when December takes its leave. It's always on New Year's Eve. It leaves us filled with holiday cheer to welcome in the brand new year. Whenever it's December, more than ever I remember that all the joy it brings each year when Christmas time is here. December, just the merriest month in the year. And when December takes its leave, it's always on New Year's Eve. It leaves us filled with holiday cheer to welcome in the brand new year. Whenever it's December. December just the merriest month in the year. Makes December just the merriest month in the year. December, just the merriest month in the year. The <laughs> Prachtig. De band van Count Basie met de Mills Brothers. Ik ga nog één stukje laten horen. En waarom? Ehm, dat is een stukje dat kennen wij van eh, volgens mij Engelbert Humperdinck. Please Release Me is daar, heeft er een grote pophit mee gemaakt. Maar eh, u kunt ook nu luisteren hoe de heren, de heren Mills Brothers... dat samen met eh, Count Basie gedaan hebben. Release Me. Be Brothers samen met Count Basie. Ik ga nu naar ehm, een groep. De groep van Rod Mason. Rod Mason, oude stijltrompetist... die een aantal jaren eh, in de Dutch Winkelers Band heeft gespeeld. Een Engelsman en die al jaren in Duitsland eh, woont en speelt... met de Rod Mason Hot Five en de Rod Mason Savannah Orchestra... Die heeft een eh, kerstcd gemaakt. En ehm, daar zingt... Eh, daar zingt mee Angela Brown. En Angela Brown heeft een stuk geschreven... Eh, dat ze gaat vertolken met de, de band van Rod Mason. Hold him close. on that first Christmas morn, a little babe was born in a stable so cold. Ah, but he didn't cry. last not. zo kan het ook. Art Pepper was dat. Betwitched, bothered en bewildered. Dan gaan we nu naar ehm, het quintet van George, George Shearing. Ehm, waarin op het moment van opname Toet Stielemans gitaar speelde. Hij, Toet Stielemans is, is eh, op enig moment vanuit België vertrokken. <clears throat> Pardon naar eh, Amerika om daar zijn muzikaal geluk te beproeven. En is terechtgekomen bij eh, George Shearing. En we gaan luisteren naar een nummer dat voor Zandvoort natuurlijk toepasselijk is. Sand in my shoes. I wanna be around to pick up the pieces when somebody breaks your heart. Some somebody twice as smart as I. a somebody who will swear to be true as you used to do with me. Who'll leave you to learn that misery loves company? Wait and see. I mean, I wanna be around to see how he does it when he breaks your heart to bits. Let's see if the puzzle fits so fine. And that's when I'll discover that revenge is sweet as I sit there applauding from a front row seat when somebody breaks your heart like you, like you broke Mr. Tony Bennett, I want to be around. We gaan eh, naar Benny, Good Benny Goodman. Santa Claus Came in Spring. Dat is een ander tijdstip. Maar goed, voor Benny Goodman op de plaat kon dat toen. Claus came in the spring, riding along through the daffodils, and I just saw him vanishing across the distant hills. I heard his reindeer on the ground. I thought I caught a glimpse of red, but suddenly I turned around, and there you were instead. What if he hurried away? Santa Claus came when the skies were blue. And now it's Christmas every day because he brought me you. Santa Claus Came in Spring. De, eh, volgens mij, Ierse popgroep Westlife. Eh, uiteindelijk overgebleven zijn daar vier heren, vier jonge mannen... die eh, behalve de popmuziek hebben ze het zeer goed gedaan... op het gebied van de jazz samenzang. En ik ga laten horen nu een stuk Let There Be Love, Westlife. Thank you. Let there be you Let there be me Let there be oysters Under the sea Let there be wind An occasional rain Chili con carne sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees. Someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove. But first of all, please let there be love. Thank you. klanken van Body and Soul... gespeeld door het eh, orkest van Mingus... met onder andere Roy Eldridge en Eric Dolphy... gaan we langzaam maar zeker naar de, naar de eh, klok. Klok van 11 met nieuws en daarna nog een uur ZFM en dan ook weer aandacht aan eh, kerstgerelateerde stukken... en aandacht voor regionale muzici. Tot na het nieuws, denk ik. wenst jullie allemaal...